Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het Witte Huis wordt de koffie klaargezet voor president Zelensky. De Oekraïense president gaat vanmiddag langs bij zijn Amerikaanse collega Trump. En het gesprek zal vooral over wapens gaan voor de strijd tegen Rusland. Want nu Trump een vredesplan voor Gaza op tafel heeft weten te krijgen... hoopt Zelensky dat dit ook voor Oekraïne kan, vertelt correspondent Christian Power. Maar volgens Oekraïne is verdere druk dan wel cruciaal. En daarom is Zelensky vandaag in Washington om te vragen om geavanceerde raketten... en om verdere sancties tegen Rusland. Poetin heeft ingespeeld op die bijeenkomst door zelf te bellen met Trump en een top tussen beide leiders voor te stellen. En daardoor lijkt Trump nu niet bereid tot verdere maatregelen. Die tweede ontmoeting tussen Poetin en Trump zou in Budapest zijn in Hongarije. Maar het is nog maar de vraag of Poetin daar naartoe gaat, omdat hij internationaal wordt gezocht voor oorlogsmisdaden. In Utrecht gaan studenten over een half uurtje een protestmars lopen door de stad. Ze demonstreren tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Want daardoor is het onmogelijk om een huis te vinden, zeggen ze. In Italië is gisteravond de auto van een bekende journalist opgeblazen. Het gaat om de presentator van een bekend onderzoeksprogramma. Hij zelf raakte niet gewond. En wie er achter die aanslag ziet, dat is volgens correspondent Angela van Schijk nog niet duidelijk. Omdat hij dus iemand is die eh, zonder aanzien des persoons eh, politieke schandalen naar boven haalt... zou het overal vandaan kunnen komen. Het zou het linkse hoek kunnen komen, het zou het rechtse hoek kunnen komen. Het zou zelfs het ja, ondernemers of eh, mafioze ondernemers hoek kunnen komen. Men weet het niet. En in Groningen is een enorme muurschildering net voor de onthulling alweer verwijderd. De gemeente wees zelf die muur aan voor de schildering van 13 bij 5 meter... maar was eventjes vergeten dat er nog een vergunning moest worden aangevraagd. De Groningse buurbewoners snappen er helemaal niks van, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Belachelijk echt absurd. Jammer, jammer. Je vrolijkt de stad een beetje op en, en het is een mooie, mooie schildering, begrijp ik. Dit is een vernietiging van kunst, weet je wel. Dat is eigenlijk dat Groningen hiermee een beeldenstorm creëert. Eh, dit is toch absurd? Ja, de makers van die muurschildering zijn ook boos en zegt dat er maandenlang aan is gewerkt. De gemeente Groningen zegt sorry, maar zegt ook verplicht te zijn om dat kunstwerk weg te halen.